Drie uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Durf te komen. Het ziet er naar uit dat informateur Cenk Willink eerst met VVD, CDA, D66 en GroenLinks om de tafel wil... en dat hij de ChristenUnie achter de hand houdt als volgende mogelijkheid. Dat valt af te leiden uit uitspraken van de leiders van GroenLinks en de ChristenUnie. Na hun gesprekken vandaag met de informateur. GroenLinks-leider Klaver zei dat hij nog niet kan zeggen of hij opnieuw aanschuift... maar dat hij altijd bereid is om te praten. Zeger zei na het gesprek met de informateur dat zijn partij voor overleg beschikbaar is als verkenningen naar andere combinaties mislukken. De derde dader van de aanslag in Londen was een Marokkaans-Italiaan die vorig jaar heeft geprobeerd via Turkije naar Syrië te reizen. Hij zou op een internationale lijst hebben gestaan van jihadverdachten, schrijft een Italiaanse krant. Eerder maakten de Britten de identiteit van de twee andere daders bekend. Een van hen had een Pakistaanse achtergrond en de ander was van Marokkaans-Libische achtergrond. De Verenigde Staten beraden zich op hun rol in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. De VS noemt de raad bevooroordeeld tegenover Israël en zegt dat er veel te weinig kritiek wordt geleverd op landen als Venezuela en Iran, waar volgens de VS de mensenrechten op grote schaal worden geschonden. Raqqa, het bolwerk van IS in het noorden van Syrië, is bijna helemaal omsingeld door strijders van de SDF. De coalitie van Syrische koeren valt de stad van verschillende kanten aan en krijgt daarbij luchtsteun van de Amerikanen. Raqqa werd ruim drie jaar geleden door IS ingenomen en uitgeroepen tot de hoofdstad van het kalifaat. De terreurgroep heeft in Syrië de afgelopen maanden veel terrein verloren. Peter Bos is de nieuwe trainer van Borussia Dortmund. Dat bevestigt zowel de Duitse club als Ajax. Bos neemt zijn vaste assistent Henry Cruzen mee. Ajax-directeur Van de Sar reageert met gemengde gevoelens. Toen Bos vorig jaar naar Amsterdam kwam was het niet de bedoeling dat hij al na één jaar alweer zou vertrekken, zei Van de Sar. Het weer, enkele buien met kans op onweer en zware windstoten. Het wordt vandaag 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel rijden op de A1 naar Amersfoort vanuit Amsterdam tussen Hilversum en Eembrugge. De A15 naar Gorkum vanuit Rotterdam tussen Hendrikje de Ambacht en Sliedrecht-Oost.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 I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want rain and I want sunshine. I want all the things sent from the sky that put a smile upon my face. the mission.